ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne kreeg de laatste maanden weer minder wapens van Europese landen. Dat zeggen onderzoekers. Nadat de VS eerder dit jaar stopte met hun leveringen... werd maandelijks 5 miljard euro uitgetrokken voor steun. Inmiddels is dat minder dan 2 miljard euro per maand. En er is meer nieuws uit Oekraïne. Zou kunnen dat er verkiezingen komen daar. Eerder zei president Zelensky dat het niet kan in oorlogstijd. Maar onder druk van Amerika is hij van gedachten veranderd... vertelt correspondent Christian Pauwen. Zelensky die zegt nu eigenlijk... wij zijn een gezonde democratie nog altijd. Wij zijn bereid tot verkiezingen. Hij kaatst de bal eigenlijk terug. Want hij zegt om die verkiezingen te houden... Eh, dan moeten eh, jullie er wel voor zorgen. Dan bedoelt hij Amerika en Europa... dat die verkiezingen veilig gehouden kunnen worden. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over het eindverslag van informateur Buma. Daarin staat dat D66, VVD en CDA een akkoord moeten voorbereiden... dat de basis kan worden voor een nieuw kabinet. Het debat over Buma's verslag begint om half twaalf. Een middelbare school in Maastricht heeft een docent geschorst... vanwege een filmpje dat rondgaat op social media. De rector van de school zegt tegen LA Nieuws dat de video ongepaste beelden laat zien van een van de docenten van zijn school. Wat er dan precies te zien is wil de rector niet zeggen. De school vraagt de leerlingen het filmpje te verwijderen en niet verder te delen. En zegt dat ze vandaag in de klas in gesprek gaan over de beelden. Het leek weer een lekker avondje te worden voor PSV in de Champions League. Atletico Madrid werd in Eindhoven meteen wakker geschud. Was te zien bij Ziggo Sport. Rioes met zijn snelheid. Rioes kan alleen op, eh, op af. Rius afleggen, dit moet hem worden. Het is 1-0 voor PSV. Ja, Guus Stil schuift binnen. Geweldige counter van de Eindhovenaren. En 1-0 binnen 10 minuten. Droomstart. Ja, het feestje was wel van korte duur, want Atletico maakte al snel gelijk... en won de wedstrijd uiteindelijk met 3-2. PSV kan zich nog plaatsen voor de volgende ronde, maar heeft wel een pittig schema. In de Champions League nemen ze het nog op tegen Newcastle United en Bayern München. Het weer nog vanmorgen nog grijs met in Limburg wat regen.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 Is it worth geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Deense spermadonor met een ernstige genetische afwijking... heeft bijna 200 kinderen verwekt. Die kunnen drager zijn van de afwijking... waarmee ze een groot risico lopen op het krijgen van kanker. Uit privacyoverwegingen is een deel van de ouders en kinderen hiervan niet op de hoogte. Blijkt uit onderzoek van 14 Europese publieke omroepen. Bondgenoten van Oekraïne hebben weer minder wapens en munitie aan het land gegeven, zegt een Duits onderzoeksbureau. Als die trend doorzet krijgt Oekraïne dit jaar de minste militaire hulp sinds het begin van de oorlog. In het grensgebied tussen Cambodja en Thailand zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. De landen doen dit nadat zondag weer gevechten zijn uitgebroken. Het weer bewolkt, later vanuit het westen wat zon en het wordt 13 graden.